Zit van der Linde met het NOS-journaal. De financiële sector moet meer investeren in schone energie, anders worden de klimaatdoelen niet gehaald. Dat zei minister Kaag van Financiën op de klimaattop in Sharm el-Sheikh. Volgens Kaag zijn de klimaatdoelen onhaalbaar als geld niet anders geïnvesteerd wordt. Economieministers van bijna 80 landen trekken voortaan samen op om de financiële sector te veranderen. Kaag is voorzitter van dat overleg. Bedrijven zitten ook aan tafel, die willen weten waar ze aan toe zijn. Het onderwijs voor asielkinderen in de grote steden staat zwaar onder druk door het lerarentekort en de toestroom van nieuwkomers. Dat schrijft onder andere de gemeente Den Haag in een brief aan onderwijsminister Wiersma. In die brief, in handen van de NOS, wordt gepleit voor noodmaatregelen. Naast de kinderen uit Oekraïne komen er in Den Haag per week 25 tot 30 andere kinderen bij van nieuwkomers. En inmiddels staan er honderden kinderen van asielzoekers, statushouders en arbeids- en kennismigranten op een wachtlijst. Ajax is er niet in geslaagd om de koppositie in de eredivisie te heroveren. De Amsterdammers kregen afgelopen avond thuis in het inhaalduel met Vitesse voldoende kansen, maar bleven steken op 2-2. Ajax is de koppositie nu echt kwijt aan PSV. Tegen die club leed Ajax zondag thuis een pijnlijke nederlaag. Een basisschoolleerling in Vught heeft per ongeluk voor een half miljoen euro aan lesmateriaal besteld op de webshop van een uitgever. Hij deed dat vermoedelijk omdat hij tijdens de les niet in kon loggen op een online rekenprogramma, waarna hij op het internet zelf op zoek ging naar een oplossing. Het bedrijf belde voor de zekerheid met de school en die wist niks van de bestelling. De schooldirecteur heeft maatregelen genomen en spreekt bij Omroep Brabant van een leerzame ervaring. Het weer in de loop van de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar 7 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af.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 op 106.9 CFFM Guarda fuori già mattina Questo è un giorno che ricorderai alzati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arrendere. Luister naar de zon, hij roept je naam. Dit is jouw moment Ga nu maar staan.